Zit van der Linde met het NOS Journaal. In Iran is de Brits-Iraanse politicus Ali Reza Akbari geëxecuteerd, melden staatsmedia. De oud-minister van Defensie van Iran werd ter dood veroordeeld wegens spionage voor het Verenigd Koninkrijk. Akbari zat al vast sinds 2019. De BBC heeft geluidsopname waarin hij zegt gemarteld te zijn in de gevangenis. Volgens het Verenigd Koninkrijk was de veroordeling van Akbari politiek gemotiveerd. Het land riep Iran op om hem vrij te laten. Het Braziliaanse Rechtshof heeft ingestemd met een onderzoek naar de mogelijke rol van oud-president Bolsonaro bij de bestorming van de overheidsgebouwen in Brasilia. Aanklagers hadden daarom gevraagd. Bolsonaro is nu in Amerika en hij zette twee dagen na de onlusten een video op Facebook waarin hij opnieuw in twijfel trok of zijn opvolger Lula wel rechtmatig is gekozen. Hoewel hij de video later weer verwijderde... is die volgens aanklagers voldoende om Bolsonaro's gedrag... in aanloop naar de bestorming van afgelopen zondag te onderzoeken. President Boluarte van Peru heeft excuses aangeboden voor de doden die zijn gevallen bij het geweld van afgelopen maand. Tegelijkertijd zei ze dat ze niet van plan is om op te stappen. Boluarte kwam eind vorig jaar aan de macht toen president Castillo afgezet was omdat hij het parlement naar huis probeerde te sturen. Dit weekend is de jaarlijkse ooievaarstelling. De laatste jaren zijn er bijna duizend ooievaars geteld die niet naar Zuid-Europa trekken, maar in ons land overwinteren. Dat zijn er twee keer zoveel als bij de eerste telling in 1995. De Ooievaarstichting Stork is dit jaar vooral benieuwd naar de invloed van vogelgriep. Sinds 2020 kampt Nederland met een bijzonder besmettelijke variant van die ziekte... met name onder trekvogels. Het weer vanuit het zuidwesten uit gaat het regenen en dat duurt tot ver in de avond. Het wordt ongeveer 11 graden. Er staat een krachtige wind aan zee, soms hard of stormachtig. Morgen nu en dan een bui en minder zacht.